Hoe de actie eruit ziet willen de boeren niet zeggen. Een van de opties is het blokkeren van distributiecentra van supermarkten... waardoor vlak voor kerst de winkels niet goed bevoorraad worden. De boeren zijn het niet eens met de plannen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Rusland en Oekraïne hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand. Op een bijeenkomst in Parijs beloofden beide landen dat de situatie in het oosten van Oekraïne onmiddellijk wordt gestabiliseerd. Voor het einde van het jaar moet er dan een volledig staakt het vuren zijn. Ook werden de landen het eens over een grote gevangenenruil. De Oekraïense president Zelensky benadrukt dat dit nog niet het einde van het conflict is. Over zeggenschap in de regio is nog geen akkoord bereikt. Veel kankerpatiënten denken niet goed na over welk ziekenhuis het beste is voor hun behandeling. Ze kiezen vaak voor een ziekenhuis in de buurt. Een op de vijf patiënten heeft achteraf spijt van die keuze. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van kankerpatiëntenorganisaties. Volgens die koepel is er weinig begrijpelijke informatie beschikbaar over de ziekenhuizen. Artsen moeten daar volgens de organisatie wat aan doen. Ook worden volgens de koepel patiënten niet altijd doorverwezen naar het ziekenhuis met de beste specialisatie. Donald Magriet en Nu.nl komen in Belgische handen. DPG Media koopt alle Nederlandse activiteiten van uitgever Sanoma. Daarvoor wordt meer dan 450 miljoen euro betaald. DPG Media, dat eerder de persgroep heette... heeft al de kranten AD, de Volkskrant en Trouw in bezit. De overname moet nog wel goedgekeurd worden. DPG Media zegt tegen het BNR Nieuwsradio... dat er ongetwijfeld banen zullen gaan verdwijnen. Bij Sanoma Nederland zijn nu 900 voltijdsbanen. En dan het weer. Eerst wat zon, maar vanavond vanuit het westen regen. Het wordt een graad of 6. In de loop van morgen vaker droog en wat zon. Dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen zorgt de nasleep van een ongeluk nog voor 10 minuten vertraging.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 It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never will understand. never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it all too. Your every friend is better there's a great duet beside you. Don't give up now, you're so high, you're up in the blue. Just keep that music coming and soon we'll be humming with you. Oh dear, let me see now. Yes, just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? or a diagram of the human brain or some such silly scheme. Never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how will like a feather. Let's all sing together or two. Come take that chance, that musical dance. No time review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try Artu. Oh, Artu, I knew you could do jullie allemaal fijne dagen. En